Lot Lewin met het NOS Journaal. Staatssecretaris Wiebes plaatst de Belastingdienst onder curatele. Ook gaat een speciaal aangestelde commissie de besluitvorming bij de fiscus onderzoeken. Dat schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Hij komt met de maatregelen nadat hij vorige week onder vuur was komen te liggen... omdat de vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst veel duurder uitpakt dan begroot was. Wiebes wil weer meer controle krijgen over de Belastingdienst. Twee Koerdische Peshmerga-strijders zijn gedood bij een droneaanval van islamitische staat in Irak. Twee Franse soldaten raakten zwaar gewond, schrijft de Franse krant Le Monde. Het zou de eerste aanval van islamitische staat zijn, die is uitgevoerd met een drone. De Franse soldaten hebben de drone tijdens de vlucht onderschept. En na de landing is de bom ontploft, schrijft de krant. De aanval werd begin deze maand gepleegd. Het Franse leger wil geen commentaar geven. Minister Ascher gaat een externe partij aanstellen om toezicht te houden op de kwaliteit van de inburgeringslessen voor migranten. Ascher is al langer ontevreden over het verloop van de inburgering, omdat het slagingspercentage tegenvalt. De helft van alle mensen die het examen in 2016 moeten halen, is op dit moment nog niet geslaagd. Een groot deel van de huizen in de Amerikaanse staten North en South Carolina heeft weer elektriciteit. De energiemaatschappij heeft nu meer dan een miljoen verbindingen hersteld. Zo'n 235.000 huishoudens zitten nog wel zonder stroom nadat de elektriciteit uitviel door orkaan Matthew. De orkaan veroorzaakte veel schade in de beide Amerikaanse staten. Duizenden mensen zijn tijdelijk dakloos geworden.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 the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there,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 are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you.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 Miss Jackson if you're nasty.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 Get out of control. Baby,